11 uur. Dielketeert raam met het NOS-journaal. De leiders van Irak opgeroepen een regering van nationale eenheid te vormen. Zo kan het land volgens hem het hoofd bieden aan de opmars van ISIS in het noorden. Daar worden tienduizenden Jezidis met de dood bedreigd. Ze zijn op de vlucht geslagen voor de moslimextremisten en zitten nu vast in de bergen. Koerdische troepen hebben meer dan 5000 Jezidis gered. Na Amerikaanse luchtaanvallen wisten de Koerden een weg naar het gebergte te veroveren op ISIS. In het noordwesten van China zijn 18 verdachten van een grote aanslag opgepakt. Volgens de autoriteiten vielen ze eind juli in de provincie Xinjiang overheidsgebouwen aan en schoten ze op straat in het rond. 37 burgers en 59 aanvallers kwamen om het leven. De 18 verdachten zijn vermoedelijk Oeigoeren, een islamitische minderheid in het gebied. Ze zeggen dat ze door de Han-Chinezen worden gediscrimineerd en onderdrukt. Volgens de autoriteiten hebben de 18 zich overgegeven. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op een Palestijns vluchtelingenkamp in Gaza. Daarbij is iemand omgekomen, zeven anderen raakten gewond. Sinds het tijdelijke bestand in de Gazastrook vrijdag afliep zijn zeker acht Palestijnen gedood. Hamas vuurde meer dan 100 raketten af op Israël. In Rusland is een vierjarig meisje gered nadat ze bijna twee weken door een Siberisch bos had gezworven. Het kind werd eind juli voor het laatst gezien toen ze met een puppy richting het bos liep. Omdat haar ouders allebei dachten dat ze bij de ander was, begon pas na een paar dagen een zoekactie. Ruim 60 mensen zochten met speurhonden, helikopters en een drone naar de kleuter. Uiteindelijk werd ze vlakbij een rivier gevonden. Ze was bang en uitgeput, maar is volgens de artsen wel stabiel. Het weer nog, hier en daar regent het, maar er is ook af en toe zon. Later vanochtend en vanmiddag trekken forse buien over het land, mogelijk met onweer. In de loop van de avond klaart het op. Het wordt 21 tot 24 graden.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 honing zo zoet, deze muziek. Heerlijk. Ja, Nicola Conte was dat. Ja. Sea and een En, eh, ja, lekker nummer, hè? Ja, helemaal goed. Ik, ik heb trek in honing ineens, uh, eh, Alco. Nou. Ja. De The Taste of Honey. Taste Herb Albert en de Tijuana Brass. was dat. de Taste of Honey met de eh, Herb Albert en de Tijuana Brass. Ja, vrolijke klanken zijn dat, Charles. Maar eh, een vrolijke naam vind ik de Duitse formatie Tok Tok Tok. Ja, dat zijn er als de kippen bij. Zijn er als de kippen bij, ja. <laughs> maar deze Duitse groep heeft eh, mooie muziek gemaakt. De, groep bestaat niet meer. Een fantastische zangeres, waarvan ik even niet op de naam kon komen. Het spijt me. Mhm. En ik heb gekozen voor een van hun laatste eh, cd's die ze gemaakt hebben. Kerswin with Strings. Ja. En eh, dan wordt de begeleiding gedaan door het Noord-Duitse ja, symfonieorkest, geloof ik. Somebody's Love Me. Somebody Love Me. Somebody loves me. it loves me. Ja, we staan met onze voeten in de branding, luisteraars, hier bij eh, dus eh, het Zandvoortse strand. Twee uur lang de mooiste muziek. <laughs> Twee uur lang de mooiste muziek, u hoort het luisteraars. Eh, en dat is al vele jaren hier het geval. Want ik heb begrepen, Auko, dat het jazzprogramma een van de oudste programma's is. Zo niet het oudste programma van ja, ZFM Zandvoort. Ik, ik geloof het ook, ik geloof wel 25 jaar is of zo, toch? Ja, ja. hey, um, een, een, dame had jij weer... Eh, ja, ik, ik denk, we moeten het een beetje afwisselen. Uh, we doen weer eens wat eh, instrumentaals. En ja, toen is mijn oog gevallen op Regina Carter. Ja. Violiste. Cello speelt ze ook. En die heeft een cd gemaakt. Paganini After a Dream. Ja. Cd uit, ik moet even kijken wanneer, 2002. En ja, er staan hele mooie nummers op. En ik, ik, ik ja, ik kies het nummer Reverie. terecht eh, merkt mijn collega Auko eh, zojuist op... dat je, eh, als het om viool gaat, dat niet zo vaak hoort in de jazz. Steven Capelli is daar wel een voorbeeld van. En dit was ook een heerlijk nummer met zwingende vioolmuziek. Ik roep het nog maar even, luisteraars. Ik heb het in het eerste uur ook al gedaan. Maar aankomende dinsdag in Vijfhuizen, live muziek buiten... Dus als u nog lekker vakantie heeft en u wilt lekker genieten van de, eh, een heerlijk avondje muziek buiten... dan kan dat op 12 augustus dinsdagavond vanaf half acht in het eh, André Kuipers in Vijfhuizen. Daar treedt Desiree Tegelaar op samen met Joop Werkhuizen en eh, zij zingen allemaal eh, heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en eh, ja, ook misschien nog wel een actueel werkje. Dus uh, genieten en uh, ik zou zeggen, kom daar maar anders gezellig naartoe. ik hoop dat het weer natuurlijk een beetje mee zit voor, voor hun. Maar in ieder geval duim ik en bij deze heb ik daar nog weer even aandacht aan besteed.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 Eh, ook weer een prachtige LP. Getting Around, Who Can I Turn To? I Turn To. Nou, in ieder geval als het om goede muziek gaat... Eh, naar mijn collega Au Auko Beuving. Ja, eh, en als je dacht, wat klinkt er nou een mooie vibrafoon tussendoor... dat was Bobby Hutcherson. Oké. is ook een hele bekende jongen op dat eh, vlak. Ja. Prachtige LP nog steeds in die tijd, 1965. En eh, ondertussen voelen wij ons goed, feeling good. En eh, dat is niet zomaar uh, alleen maar dankzij de muziek die we zojuist allemaal gehoord hebben. Maar ook met wat ons te wachten staat op, Haarlem Jazz. Ja, ik zou iedereen aanraden om op internet even het programma na te lezen van Haarlem Jazz and More. En ik zag dan bijvoorbeeld dat op 16 augustus s s'avonds Oletta Adams optreedt met het eh, concertgebouw, eh, jazzorkest. Dat zijn niet de eerste de beste natuurlijk, zoals die kennen we. Wij, dus- wij, vroegen ons net al af samen, wat moet dat niet kosten? <laughs> ja, dat is een gratis festival in Haarlem. En als ik even kijk welke namen er staan... althans, dan noem ik alleen maar de namen die mij aanspreken. Gaar Dunoor, Sabrina Stark, Madeleine Bell, Kapok, Benjamin Herman... Uh, Michiel Borslap. Nou, en niet te vergeten, Olette Adams. Ja, en als ik eigenlijk eerlijk ben... er speelt ook nog John the Revelator. <laughs> dat vind ik ook heel mooi. Oké, dat is toch eh, blues of zo? Ja, een beetje blues. Een beetje Fleetwood Mac-achtig. Ja. Eh, ja. echte blues, zou ik maar zeggen. Ja. Maar eh, ja, daar hebben we niet allemaal de muziek voor de pak. Maar Olette Adams hebben we wel voor de pak hier. Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, how I feel. It's a new dawn. gaat wat beloven, Auko. Ja. uh, Als je toch eh, zo'n verdette eh, op zo'n festival kan binnenslepen... en dan nog met zo'n geweldig orkest erachter. Ja, dat is top. Dat is helemaal goed. ik, wou nog eventjes tussendoor, als jij het goed vindt... een beetje pop-jazz nummer draaien. dan heb ik het over uh, Blood, Tears. bloed, zweet en tranen, niet André Hazes. Want die, die zingt ook over bloed, zweet en tranen. Maar Blood, Sweat and Tears is natuurlijk een eh, Amerikaanse groep... die eh, furoren maakte in de 70 jaren. En eh, dit is een, een mix van pop en jazz. Spinning Wheel. a spinning wheel spin. You got no money and you, you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel show. let the spinning wheel fly. eindigen we nog met een walsje. André, André Rieu ook nog binnen. Ja, schitterende muziek. <laughs> ja. ja, je noemde net al eh, Chicago, ook, ook een geweldige groep. Ja, ja, mooie cd eh, uitgekomen onlangs weer live in Japan. Eh, fantastische cd. Van Chicago? Van Chicago. Ah, oké. Okay. Ja, het zijn oude opnamen. Het concert is denk ik ook uit de 70 jaren, hoor. Maar het is weer met, met digitaal uh, ja, aan de slag gegaan. Dus je weet hoe mooi het dan kan worden. Helemaal opgefrist. Ja. Jij hebt eh, ja, ik heb hier een heel dik boek voor me liggen. De, de Penguin Guide to Jazz Recordings. Ja. En als je dat openslaat, en dan, dan zie je altijd een bepaalde categorie. De Core Collection. En ik heb hem opengeslagen bij Art Farmer. Daar heb ik al iets meer van gedraaid. En dan zie je dat de cd die echt opeens staat, of LP moet ik weer zeggen... is Portrait of Art. En daar speelt hij samen met Hank Jones op piano... Eh, Roy Hines op drums en eh, Edison Farmer op bas. The Very Thought of You. CFM Jazz bij CFM Zandvoort, luisteraars. Daar luistert u naar. En Auko, ik ga jou even op jouw eh, wenken bedienen. Als jij het goed vindt. Eh, met het volgende nummer. maar heeft iemand een idee wat voor tijd het is? Does anybody really know what time it is? Chicago. We weten ondertussen wel hoe laat het is. 11 uur 48 om precies te zijn. Dat betekent dat we nog een, eh, een kleine 10 minuten te gaan eh, hebben, Alco. Ja, gaan we doen hè. Ja, Chicago, fantastische, fantastische band. Na vooral de eerste uh, LP's die ze maakten. Later zijn ze toch een beetje afgezakt naar een bedenkelijk niveau, vond ik. Maar die mhm. eerste tijd, top. En met die blazers erbij, fantastisch. Nou ja, bedenkelijk niveau. Het is een heel andere soort muziek geworden. Eh, met die Pieter Citera als eh, liedzanger, ja, meer, meer, meer popmuziek eigenlijk. Ja, maar zeg maar na Chicago 10, geloof ik, Hadden we het wel gezien, toch? <laughs> het rijmt ook nog. Ja, tijd voor die al, Dus iets grappigs vind ik zelf. Ik, ik werd laatst attent gemaakt op een eh, cd. The Great Voices of Harlem. Nou, Harlem kennen we allemaal natuurlijk als een wijk in New York... waar eh, best wel wat jazzmuzikanten vandaan komen. Mhm. En dan zou je natuurlijk denken, dat is een cd die is opgenomen in Amerika. Nou, vergeet het maar, want deze cd is opgenomen in Stockerau. De vraag is natuurlijk, waar ligt Oostenrijk? Nou? Oostenrijk ja, bij Wenen. De, je ja. bent vast geweest. <laughs> ja, en daar woont iemand, Paul Zauner, heet de beste man. Een ja. varkensboer die trombone speelt. En hij is leider van Paul Zauners Blue Brass Band. Ah, oké. Hij organiseert ook wel eens eh, jazzfestivals. En het is hem gelukt om met zijn band eh, met grote jongens te spelen. Eh, onder andere Gregory Porter. En van de cd Great Voices of Harlem. Somewhere Over the Rainbow, Gregory Porter. in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are. that a dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. where troubles melt like lemon drops way above the chimney tops. That's where you'll find me. So als een varkensboer in de buurt van Wenen al niet voor kan zorgen... maar niet een pot goud aan het eind van de <laughs> regenboog. <laughs> Maar mooi, mooi nummer. Prachtig. Ehm, jij had ook nog iets klaarstaan van... en dan moet ik eens even spieken hoor, want ik heb het voor je opgezocht... Eh, eh, eh, ja, A Slow Hot Wind. Dat is de titel in ieder ja, geval. Benjamin Herman. Oh, Benjamin Herman, oké. Trio. En ook die spelen op het Harlem Jazz Amour. Ik volg volgens mij 15 augustus om 10 uur s'avonds op het Nieuw Koningsplein. En dat, dan moet je er eigenlijk bij zijn, hè? Benjamin Herman. Nou, het is het nieuwe, Kerkplein. Het Nieuwe Kerkplein, sorry. Ja. Eh, dat is in de buurt van eh, ja, de Grote Houtstraat. Als je zo bij het Houtplein de Grote Houtstraat inloopt... en je slaat eh, het eerste straatje rechtsaf... of het tweede straatje rechtsaf is ook goed, dat is de Kerkstraat. je loopt hier uit, dan kom je dus bij de kerk terecht... en achter de kerk is het Nieuwe Kerkplein. Nieuwe Kerkplein dus. Ja, ja, en daar gaat het allemaal plaatsvinden. de meeste jazzmuziek vindt daar plaats... en op de Grote Markt, zeg maar, en de Oude Groenmarkt ja, daar heb je toch wat meer blues en pop en, eh, allemaal dat soort eh, eh, invloeden, zeg maar. 15 augustus, 10 uur s avonds. dit nummer, kan je er nog iets verder over zeggen? Ja, volgens mij is van zijn laatste cd, samen met Daniel van Picard of zo. Dat is een zanger volgens mij. Maar mhm. Ik weet niet of het eerste nummer, ik dacht dat het een instrumentaal nummer was, uit mijn hoofd. Oké. Ja, de klok is onverbindelijk Alco. Ja, het zit er weer op. Jammer, hè? Jammer. Het gaat razendsnel voorbij, luisteraars. U heeft geluisterd naar uh, Jazz bij ZFM Zandvoort. Mijn collega Alco Beuving en eh, mijn naam is... En onder de tonen van Jungle by Night, Cherokee... gaan we u verlaten. Ja. Ja, en morgenavond, maandagavond ben ik weer natuurlijk om 9 uur... En met dat uh, eh, CFN Cinema, filmmuziek. Oh. Dus nog meer crime jazz. Crime jazz, oké. Nou, eh, ik heb genoten van je muziekkeus. Dankjewel, Alco. En, eh, mijn naam is jij bedankt. Ja, graag gedaan. Mijn naam is Charles Duiven en ik ben er, eh, ik ben er dinsdag weer tussen 12 en 2 uur met ZFM Lunch. Tot dinsdag wat mij betreft.